Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwas Show. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. Dat is de Elsplaat en je hoort hem 24 keer per dag voorbij komen bij Radio Els 558. Dus ook hier in de Ava Show. We hebben het hier natuurlijk over David Bowie uit 1983 en Let's Dance. Even verklap hoor voor die goede man. Ja, ja, ja. Nou, was bijna geen afwasshow, want eh, de zender had het begeven. Dus we zitten nu op de noodzender. Dat is een hele oude, gammele laptop. Dus we zijn <laughs> benieuwd hoe lang dat hij het vol gaat houden. Maar voorlopig zijn we er en daar gaat het natuurlijk om. En mochten we halverwege de uitzending wegvallen, de uh, eh, USB-opnemer, die gaat gewoon door. Dus dan gaan we hem gewoon op de podcast zetten. En dan kan je toch luisteren naar de maandagse avondshow. Welkom vrienden en vriendinnetjes. Hoe is het allemaal? Naar eh, weer een maandag, hè? de eerste werkdag weer van de week. En dat valt toch meestal niet mee. En zeker vanmorgen niet, want ik zag heel wat mensen eh, de vooruit moeten schrappen. Want het was de eerste keer eigenlijk dit seizoen dat we last hadden van de winterse eh, het winterse weer, hè, want het had een beetje gevroren. Volgens mij nog aardig stevig ook. Volgens mij zelfs in Drenthe eh, aan de grond matige vorst. Jawel, maar ja, we zitten ook al bijna eind november. Dan gaan we dat natuurlijk krijgen. Wat gaan we allemaal doen in de show? Nou, de bekende dingetjes. Eh, nieuws, weer en verkeer. En natuurlijk hele mooie muziekjes. Van de Guys and Dolls bijvoorbeeld. Van New Music, Lynn Anderson, Tennessee, Tavares, de Bee Gees voor de verandering maar weer eens. Musical Youth, keer je dat nog? Een beetje de eendagsvlieg uit de jaren 80. De Hep Stars met een machine. Ja, jij heet gewoon Machine, die groep. Cardinal Point, ook zo'n mooi Hollands groepje. Ottawan komt voorbij, de Style Council. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met een plaatje uit de jaren 50. Hier zijn de Jewel Akens en de Birds and the Bees. Welkom, goedemiddag bij de Ava Show op Radio Els 558. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers about the stars Ja, zullen we het daar eens over gaan hebben? Nou, laten we dat maar niet doen. 58 files momenteel in Nederland en een van de langste die staat op de A10 tussen afrit Watergraafsmeer en Oost-Zaanenwerf, maar liefst 11,4 kilometer. De Ava Show. All Hit Radio. Radio Els. 558. gonna shout. lekker Els. Bakje chocolademelk met een flinke scheut rum erdoor. Dat lusten wij hier wel. Je hoort uit 1984 de Style Council. En wat een prachtig plaatje. Allemachtig prachtig. Show to the top heette dat. Het is inmiddels al 11 minuten over de klok van 5 uur. En trouwens, dat zat ik me op, net mijn opeens te bedenken. Dit is de laatste week van de Avashow in deze stijl. Want heel de maand december staat de Avashow en nog alle andere programma's, behalve de top 40, die gaat gewoon door. Maar de Avashow staat dan in het teken van van de top 1000. En wat moet ik daarvan vertellen van die top 1000? Die werd ooit uitgezonden als zijnde de eerste top 1000 ooit bij Radio Veronica in juni 1974 ter gelegenheid van de, van de 500ste top 40. En dan ga je gewoon de 1000 best verkochte platen horen uit de periode 1965 tot en met 1974. Is dat mooi of is dat niet mooi? Ja, dat dacht ik wel hè. En het scheelt mij weer een hoop plaatjes zoeken, want ik heb die lijst van 1000 plaatjes al lang klaar liggen. Wij gaan hier naar eh, wat disco geweld toe. Ja, ja, ja. Net als zaterdag in de op 40. Hè? Allemaal disco geweld. Dit is uit 1980 van Ottawan en het is getiteld, hoe toepasselijk ook, Disco. situation, complicated. De afwasshow. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. wel een beetje de grote verzoek hè, om deze plaat te draaien nu. Arrivederci, goodbye. Met andere woorden van de zender gaat nu de lucht uit. Nou, dat <laughs> hoop ik van niet natuurlijk. Maar eh, ik heb wel mijn twijfels erover over dat oude laptopje. Of dat allemaal nog wel aan kan. Of die niet eens op zegt van uh, hupsakee, doe het zelf maar. Jore Cardinal Point uit 1975, zo lang geleden alweer. En Arrivederci, goodbye. Bye, bye, bam, bam. krant. De krant, oftewel wat nieuwsberichtjes van vandaag. Ook het tweede concert van Charles Aznavour in Nederland is uitgesteld. De 91-jarige Franse zanger zou zondagavond optreden in de Heineken Music Hall in Amsterdam, maar dat ging toen niet door omdat hij een acute maag- en darminfectie had opgelopen. Maandag maakte, maakte organisatie Organisator Mojo bekend dat ook het tweede optreden op 9 december is geannuleerd. Dit om de hoogbejaarde chansonnier de gelegenheid te geven volledig te herstellen. Het concert van zondag is verplaatst naar 21 januari en dat van december is verplaatst naar 23 januari. De gekochte kaartjes blijven geldig. De Consumentenbond heeft in een jaar meer dan 2000 klachten ontvangen over de belabberde service van telecomprovider online.nl. Daarmee heeft het bedrijf de twijfelachtige eer om de klachtenlijst van de consumenten organisaties aan te voeren, meldt de bond maandag. De klachten variëren van geen of langzaam internet, televisie met blokkerig beeld tot geen diensten na een overstap. Mensen zitten soms dagen of weken zonder internet. Verder zijn er veel klachten over de klantenservice. Online is niet bereikbaar of de klantenservice lost de problemen niet op, stelt de Consumentenbond. Die zou natuurlijk ook kunnen overwegen om wat meer te betalen en naar een betrouwbare provider te gaan natuurlijk. Ik zit zelf bij een provider waar ik nog nooit geen problemen mee heb gehad. En eh, daar zit ik eh, hier al een beetje een jaar of 13 mee en ik heb nog nooit geen storing gehad op internet. Klanten van ABN AMRO hebben maandag last van een storing. De bank kan nog niet vertellen hoe lang de storing nog duurt. Op allestoringen.nl stromen de klachten binnen. De meeste problemen hebben te maken met vertraagde overboekingen en met geld op nemen. Zo klagen veel rekeninghouders dat ze met een volle boodschappenkar bij de kassen staan en dan erachter komen dat ze niet kunnen afrekenen. Klagers die voor deze onaangename verrassing komen te staan noemen dit gênant. Misschien toch maar weer eens contant geld in je portemonnee. Relatief de meeste kinderen wonen op Urk in Renswoude, Staphorst en Lansingeland. Kind Lou is het midden van het land en Zuid-Limburg, zoals in Maastricht, Vaals en Beek. Het afgelopen decennium is het aantal kinderen onder de 12 jaar afgenomen in Nederland. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Begin 2005 telde Nederland nog bijna 2,4 miljoen kinderen. Dit jaar waren dat er iets meer dan 2,2 miljoen. Voor de bestrijding van criminaliteit en het voorkomen daarvan is vorig jaar gemiddeld per Nederlander iets meer dan 750 euro uitgegeven. In totaal werd in 2014 13 miljard euro uitgegeven aan deze zogenoemde veiligheidszorg. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die zijn druk vandaag. De gegevens werden vandaag openbaar. De uitgaven van de veiligheidszorg namen tot en met 2012 toe. Daarna is er een lichte daling te zien. I've not been sleeping since the night that I saw Ik kwam dit muziekstuk tegen toen ik een playlist aan het samenstellen was die we voor het programma wat ik in de kerstweek gaat uitzenden. Ik niet, maar bij een ander radiostation. En dat is een beetje alternatieve muziek, heb ik allemaal opgezocht. En daar zat deze ook tussen. Het is wel eens mooi om dit soort muziek ook te horen. Je hoorde de Machine met Lonesome Tree uit 1970. Het is inmiddels al vijf voor half zes hier bij de Avashow op Radio Els 558. En ik heb hier zo'n bijzonder plaatje. Alweer trouwens hoor, die vorige was ook wel bijzonder natuurlijk. Daarvoor gaan we terug naar 1968 en we gaan het eh, een beetje op zijn middeleeuws doen als je het intro hoort. Ja, op die harpjes hè, leuk is dit. Hier is de Hepstars en Sunny Girl. She's a sunny girl, a real girl. And no one can declare that she's something that I never needed. never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you, ain't that a girl? She's domestic, she is property, she's slim like a reed. She's diverting, she is faithful, ain't that all you a feather in a world I've just created for a very simple reason that is one. She's mine. She's a sunny girl, a real girl, and one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you think that a girl She's domestic, she is property She's slim like a reed She's diverting, she is faithful Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather In a world I just created For a very simple reason That is one she's mine. Ach, wat een heerlijke muziek. Heerlijke muziek. She's all mine. Je hoorde Sunny Girl van de Hepstars uit 1968. Afwasshow, meer muziek. This generation rules the nation with version. superfood of Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It go bun. Give me the music, make me jump and fun.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 How does it feel when you got no food? There was a ring of and the session was there in swing. As i seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the on the left hand side. Pass the on the left hand side. It go Give me the music, make me jump and fun. It ain't go done. touchy pan the left hand side. Pass the touchy pan the left hand side. It a go burn. dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and fun. It a go done. Give me the music, make me looking at it on. the left hand side. On the left hand side. On the left. Herinneringen komen boven bij ondergetekende Ferry den Hartog. Pass the dutchie uh, eendagsvliegen van de Musical Youth. Want dit plaatje komt uit 1982 en de, eh, toen we we getekende programma op de zondagmiddag. Ook oh, waarschijnlijk tussen 2 en half 5 of zo. En oh, toen deden we de top 40, maar wel de top 40 van dat moment. En ik weet nog heel goed dat ik dit plaatje kon aankondigen als zijnde de nieuwe nummer 1. Ja, het is inmiddels al... Oh, het is hier weer tijd voor natuurlijk. Moeten we ook niet, eh, niet vergeten natuurlijk, hè. papiertjes pakken hoor, bij zo in alle consternatie bijna vergeten. Maar we hebben ook nog eens een keer de tijdmachine van de Show natuurlijk. Het is vandaag 23 november en dat is de 327ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 38. We zullen eens even een blik werpen in het verleden wat er vandaag allemaal gebeurde. In 1788 was het begin van de strengste winter sinds in 1706 in Nederland met metingen werd begonnen. En in 1923 was de eerste officiële en regelmatige uitzendingen van Radio Belgique. 1936, eh, het eerste nummer van het tijdschrift Live wordt uitgebracht. Volgens mij bestaat dat nog steeds. En in 1940 was het vandaag de, het eerste illegale nummer van De Waarheid. En die verscheen in oplagen van 6000 exemplaren. Dat was een eh, verzetskrant eh, tegen de Duitse bezetting natuurlijk. 1946, ook wel een trieste dag eigenlijk. De Vietnamoorlog wordt begonnen door Frankrijk. Franse oorlogsschepen beginnen met het bombarderen van de havenstad Haiphong. In, oh, dat, en tussen haakjes Tonkin, dus waarschijnlijk eh, is die plaatsnaam veranderd. In 1890 vandaag, koning Willem III die sterft zonder mannelijke nakomelingen. Zijn enige dochter, de tienjarige prinses Wilhelmina, volgt hem op als koningin der Nederlanden onder het regentschap van haar moeder, koningin Emma. En in 1890 het Groot Hertogdom Luxemburg wordt losgemaakt uit de personele unie met Nederland. En dat was volgens mij als gevolg van het overlijden van koning Willem III, heb ik wel eens ergens gelezen. In 1978 vandaag wordt Liechtenstein lid van de Raad van Europa. Dan gaan we eens even kijken wie er allemaal geboren zijn vandaag. Dat was in 1859 vandaag Billy the Kid, jawel. Amerikaans bandiet natuurlijk, hè. Hij overleed in 1881. Dus hij is niet oud geworden, maar is ook niet zo gek als hij eh, maar loopt rond te moorden in het wilde westen destijds. In 1933 werd geboren Ferry Hogendijk. Hij was Nederlands journalist en politicus. Hij is inmiddels ook al overleden. Dat gebeurde één jaar geleden. Erik van Rompuy is vandaag jarig. Hij is Belgisch politicus, tegenwoordig volgens mij Europees eh, politicus. Hij is geboren in 1949 en in 1970 werd geboren René Verkerk, Nederlands disjockey. Ik weet niet of hij nog steeds bij Radio 10 zit, daar heb ik hem wel eens gehoord vroeger, dacht ik. Dan gaan we kijken wie er overleden zijn vandaag. Dat was in 1990 Roald Dahl. Hij was natuurlijk een Brits schrijver. Hij werd 74 jaar oud. En in 2002 overleed vandaag Boudewijn Bug. Hij werd slechts 53 jaar oud. Hij was Nederlands schrijver. Wim Richter, Nederlands radiopresentator, slechts 37 jaar oud geworden. Hij overleed in 2004. En vandaag mijn grote held, Larry Heckman, JR uit Dallas. Hè? Hij is natuurlijk een Amerikaanse acteur. Hij werd 81 jaar oud en heeft eigenlijk tot zijn dood toe geacteerd. <clears throat> nou, dan gaan we eens even kijken naar de weerextremen voor vandaag. Dat was in 1993 de laagste minimumtemperatuur van min 8,9 graden maar liefst. En de hoogste maximumtemperatuur, daar moeten we voor terug naar 1984. Toen werd het 14,6 graden. De zon die schijnt het langst in 1983 7,4 uur en de langste neerslagduur was in 1944, toen was het 8 uur. Dan gaan we hier maar even lekker door met de muziek. Oh, en dit is heel mooi. Het is een rustig nummer. Eigenlijk niet zo toepasselijk voor de avondshow, maar ik wilde je, je toch niet onthouden hoor. En dat mag wel, hè. Kerst komt eraan, dus dan mag je wat eh, dit soort muziek draaien.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 But small and Christmas trees were tall. Ik had het er een, eh, een, zaterdag over in de top 40 met de Bee Gees, want daar kwamen ze nieuw binnen met eh, gewoon een disco-nummer. Dat deze groep zo tijdloos meeging met de muziekontwikkeling in de tijd. Ja, want als je nou dit hoort of je hoort. Eh, de, de, muziek van de jaren 70 van de jongens, daar zit een wereld van verschil tussen. Je hoorde First of May 1969 hier in de Ava Show bij Radio Ls 558. En het is hier weer tijd voor... Ja, ja, boem, boem, boem, boem. De klap op de knieënplaat. Geweldige disco-muziek van de jongens van Tavares natuurlijk. Heaven Must Be Missing an Angel. Het komt allemaal uit 1976. verheug me nu al op de top 40 van zaterdag in, 19, in, <laughs> in 2016. Want dan komt dit plaatje voorbij hoor, gegarandeerd. En het komt gewoon lekker op nummertje 1 terecht, want het is wel een geweldige plaat natuurlijk. Tavares uit 1976 met Heaven Must Be Missing an Angel. Your music on internet. Radio Else. meest gedraaid nummer hoor, destijds. En eh, later bij Radio 10 dan kwam die ook wel nog een paar keer per dag voorbij. Ik weet niet of dat nog zo is, want ik luister er niet zoveel meer naar. We hoorden de Wall Street Shuffle van Tennessee uit 1974. En ze bezongen allemaal de aandelenhandel. We zullen eens even gaan kijken op de Nederlandse goed met de file staan. En staan er maar 77, dus dat is een vrij rustige avondspits. Op de A12 13,2 kilometer. Langzaam rijdend verkeer tussen Woerden en Gouda. Ook 13,2 kilometer op de A13 tussen knooppunt Prins Kloosplein en knooppunt Kleinpolderplein naar de A20 toe richting Gouda. Uh, eh, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. Allemaal kleintjes, allemaal kleintjes, allemaal kleintjes. Oh ja, dat, is echt niet veel file hoor. Iedereen houdt er wel rekening mee, denk ik. Een beetje dat het eh, een beetje kan vriezen en glad kan zijn, denk ik. 13,9 kilometer op de A27 tussen Hilversum en Nieuwegein. Ja, daar is het altijd prijs, hè, Nieuwegein. Ja, is trouwens wel leuk daar hoor, Vreeswijk en zo dan, hè? Niet het echte Nieuwegein. Uh, eh, roem, roem, broem, broem, broem, broem, broem, broem. Allemaal kleintjes hoor. Nee, ik denk dat we het zo wel voor gezien houden al. Of komt er hier nog een langetje aan? Nee hoor, ziet... Uh, eh, 2 kilometer, 3 kilometer dus Het valt allemaal reuze mee. Nou, mooi, kunnen wij lekker door met de muziek, want het is al kwart voor zes geweest.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 But there's one thing I want you to know. You better look before you leap still water. to pull Trouwens, onze playlist die staat iedere avond eh, de dag ervoor al op Facebook, zodat je kunt zien wat wij nu allemaal gaan draaien. Beetje ingewikkeld, maar goed. Eh. En Ariane Boon die reageerde erop, want die vindt het volgende nummer gewoon helemaal prachtig, allemachtig. En daarom gaan we het lekker voor hem draaien. Ja, ja, ja, This World of Water. Het is ook een schitterende muziek uit 1980. Hier is New Music in de Ava Show. Morgen overdag wordt de bewolking vanuit het westen steeds dikker en breidt de neerslag zich verder uit naar het oosten. In het westen valt de neerslag gewoon als regen, maar meer naar het oosten toe zal dit natte of zeer tijdelijk droge sneeuw zijn. De sneeuw zal vrijwel nergens blijven liggen. De regen wordt later in de middag en, in de avond in het westen gevolgd door enkele regenbuien en de middagtemperatuur wordt ongeveer 2 graden. every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine for love with your hand resting in mine. de Guys and Dolls uit 1977 met Your My World. Een cover natuurlijk, maar ik vind hem in deze cover heel goed uitgevoerd door de jongens en de meisjes. We zitten, het zit er alweer op, hè. Ik heb zo nog een plaatje voor je. Dat wordt een opnametje van de Mixed Emotions You Want Love Maria Maria uit 1987. En daarna gaan we weer over naar de non-stop. Misschien dat er even een stilte valt, want ik moet nog even wennen om eh, de boel opnieuw over te schakelen. Maar dat gaat waarschijnlijk heus wel lukken. Ik zou zeggen, van deze kant nog een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Bye bye, zwaai zwaai. You gotta come back. waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekeloeris Afwas Show.